zien. Er is van niets. Ik had een brommer, jij een fiets. Ik vroeg je om te toeren, maar je wilde steeds ouder. hoeren. In plaats van